Freddy van met het NOS-journaal. Het Midden-Oosten en de Koude Oorlog is terug van weg geweest. Dat heeft secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties in de VN-veiligheidsraad gezegd. Het grote verschil met vroeger is volgens hem dat de waarborgen tegen escalatie niet meer lijken te werken. Guterres sprak onder meer over het conflict tussen Israël en de Palestijnen en de verdeeldheid tussen Soenieten en Shiiten. Het gevaarlijkst is volgens de secretaris-generaal van de VN de burgeroorlog in Syrië. Er is geen militaire oplossing, benadrukte hij. Bij de politie heeft zich een vrachtwagenchauffeur gemeld in verband met het dodelijke ongeluk op de A58 bij Moergestel maandag. Twee auto's botsten op elkaar doordat ze moesten uitwijken voor grote stenen op de weg. Een bestuurder kwam bij het ongeluk om het leven en de man raakte zwaar gewond. De politie vermoedde al dat de stenen van een vrachtwagen waren gevallen. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Het omstreden zelfmoordpoeder dat gekocht kon worden bij de coöperatie Laatste Wil is wekenlang te koop geweest op Marktplaats voor 20 euro per potje. Na klachten is het middel van Marktplaats gehaald. Coöperatie Laatste Wil was al gestopt met het aanbieden van het middel. Minister De Jonge onderzoekt nog of het kan worden verboden. En het kabinet trekt ruim 10 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan de Democratische Republiek Congo. Het is bekendgemaakt op de VN-donorconferentie. In Congo zijn ernstige voedseltekorten. Toch vroeg het land Nederland, een van de organisatoren, deze week om de conferentie af te blazen. Het land is bang dat die leidt tot negatieve publiciteit. En dat zou investeerders afschrikken. Het weer, vannacht plaatselijk mist en rond 7 graden.